uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door onstuimig weer is het nog niet gelukt om de marinehelikopter te bergen... die gisteren verongelukte bij Aruba. Defensie wil dat zo snel mogelijk doen, omdat het toestel dreigt te zinken. Als dat gebeurt, wordt het volgens Defensie heel moeilijk om goed onderzoek te doen... naar de oorzaak van de crash. Bij het ongeluk kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven. Het Verenigd Koninkrijk heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort vanwege de door China ingevoerde veiligheidswet. Daarmee willen de Britten voorkomen dat aan Hongkong uitgeleverde mensen in Chinese gevangenissen belanden. Hongkong was tot eind vorige eeuw een Britse kolonie. Het coronavaccin dat wordt ontwikkeld door de Britse Universiteit van Oxford lijkt veilig. Volgens de onderzoekers zijn uit de eerste test onder 1100 mensen geen ernstige bijwerkingen naar voren gekomen. Het is nog wel te vroeg om te concluderen dat het vaccin beschermt tegen het coronavirus. De hoop is dat eind dit jaar duidelijk is of het vaccin ook echt gebruikt kan worden. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 16. Dat is er één minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Buiten de intensive cares liggen in ziekenhuizen 81 coronapatiënten, vijf meer dan gisteren. Een man uit Arnhem moet ruim drie jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige nichtjes. Hij heeft toegegeven dat hij seks had met de meisjes die toen tussen de 13 en 16 jaar oud waren. De man van 62 maakte ook foto's en filmpjes van het misbruik. De straf is gelijk aan de eis. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 10. Ook is er kans op nevel of een misbank.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 And there's a whole lot more like me. How about you? I punch the clock trying to make it to the top. How about you? blue blood trust fund I can dip into. Yeah, I wish Uncle Sam would give a damn about the man whose collar's blue. But if he don't, hell, I'll make it on my own. How about you? How about you? just me. How about you? I still say yes, ma'am, to my mama. How about you? If I shake your hand, look you in the eye, you can bet your ass it'll be the truth. I cover my heart with my just me. How about you? I like my country rockin'. How about you? Just put me on a stage, man. Turn it up and I'll turn it loose. Yeah, give me a crowd. het is weer zover.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 Hij wordt natuurlijk ook wel The Chief genoemd. Country fans weten dat. Ehm, wat hebben we allemaal? We hebben natuurlijk het Spotlight album, we hebben de Nashville Spiegelplaat, Nashville Legends, de maandartiest. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus, kortom weer een bomvolle show. Dus gaan we snel verder met de nieuwste single van country duo Lakeview. Dit is Rain Down. clouds rolling and the wind blows down. Hitting up my phone, telling me. like a hurricane With a hot little body and a chance of rain Sitting shotgun year Bought a new car and moved out west Under everything, you're playing the game You're always the same You're like a hurricane With a hot little body and a chance of rain Sitting shotgun in my voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En dat doen we met muziek vanuit Amerika. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd van Casey Baker. In 2019 bracht ze haar eerste album When the Party's All Over uit. Maar dat geldt voor Casey nog lang niet. Van het album ga je luisteren naar We Don't Care Enough to Fight Anymore. It was hard to believe Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. uit Zwitserland van Jesse and the Gens. En we gaan weer even onze digitale brievenbus. We gaan deze keer naar Ierland voor muziek van Carrie Fairley. Het origineel van het nummer wat je zo gaat horen is van Kim Ritchie en werd in 2018 uitgebracht. Dit is dus de versie van Carrie Fairley van Chase Wild Horses. Chase Wild Horses. En wil je jouw muziek nu ook onder onze aandacht brengen? Stuur het op info.nl. Wij gaan er naar luisteren en wie weet ga je het in een van de volgende shows terug horen komen. We gaan nu verder met muziek van Keith Urban. Van het gelijknamige album is it God Whispered Your Name. I was so cold and lost And nothing seemed to ring true everything I've been through. And each day I knew I needed change, but there was no way, no way. then God whispered your name. your name. I can see the sunshine for the first time in a while. Girl, it's like I've been baptized by the warmth of your smile. Mm. We'll call it fate or faith, or call it crazy either way. It's amazing amazing grace. When God whispered your name, that's when everything changed. Love came out of the rain. Talk about being saved. Well, suddenly I want to live more than I ever did. I'm never gonna be the same. When God whispered your name. When God whispered your name God Whispered Your Name van Keith Urban. En het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? Het liedje waar we het deze week over gaan hebben... is geschreven in 1970 door Chris Christofferson. Hij bracht het ook voor het eerst uit op zijn album Christofferson uit 1970. We hebben het over het liedje Help Me Make It Through The Night. Help me make it through the night Chris maakte er zelf geen single van, maar later datzelfde jaar werd het nummer gecoverd door Sammy Smit. En zij had er een knijter van een hit mee. Help me make de tijden dat Chris het liedje schreef zat hij in een hele slechte periode van zijn leven en woonde tijdelijk bij Dottie West en haar man. Hij eh, bood het liedje in eerste instantie aan Dottie aan, maar die vond het iets te suggestief en wees het af. Een jaar later veranderde ze van mening en nam zij het alsnog op. Take the ribbon from my hair Shake loose and let it fall Intussen zijn er talloze covers gemaakt van het nummer. Niet alleen in de countrywereld, maar ook mainstream. Zoals deze versie van Michael Bublé en Lauren Allred. Maar niet alleen... Eh, Michael Bublé, maar bijvoorbeeld ook Nora Jones... die het nummer ook nog samenzong met Willie Nelson. Om nog een paar namen te noemen, uiteraard Elvis Presley... Tom Jones met uh, eh, Tanja Tucker, Engelbert Humperdinck... Gladys Knight, Lady Antebellum, Leanne Rimes, Martina McBride... Anne Murray, Brenda Lee, Tammy Wynette en nog veel, veel meer. Ook hier in Nederland onder andere een coverversie van Lee Towers, Belinda Kinnair... en deze versie van Tony Willet. ons hele nummer van deze week gaan we luisteren naar wat ik persoonlijk de mooiste versie vind. En dat is die van Willie Nelson. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En veel plezier nog met de National Radio Show. Dag. the from your Shake it loose and let it fall. soft against your skin. like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through Well, I don't care who's right or wrong. And I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Cause tonight I need a friend. Yesterday is dead. tomorrow's out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night make it through the night. Well, I don't want to be alone. Help me make it through the night.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 when I didn't know enough to let myself stand in the way. Must have done something right for a change Cause love snuck up on me You let me come around until I came around To my senses finally Should except into your arms eternally. It's hard to explain, but you said you felt the same. I knew that love snuck up on me. Was it by coincidence, or did it happen accidentally? I knew I didn't ever have a chance after love snuck up on me. onze maandartiest. En dat is deze keer Loretta Lynn. We gaan het hebben over het nummer Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Het is geschreven door Loretta en Peggy Sue Wells, een van de zussen van Loretta... en staat op het negende studioalbum. Het werd de eerste nummer 1 hit voor Loretta... en het is onder andere gecoverd door Terry Clark en Gretchen Wilson. Maar uiteraard het origineel Loretta Lynn en Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle or me behind. was het eerste nummer van onze maandartiest eh, Loretta Lynn. En in het tweede uur hoor je haar nog een keer voorbij komen. Wat? Twee keer zelfs, want ze komt ook nog bij de Spiegelplaat voorbij. Het is nu tijd geworden voor de nieuwe single van Yara Beeks. Ze is 16 jaar en komt uit Doetinchem. En dit is haar tweede zelfgeschreven single. Gaat over een emotionele periode in haar leven. En wat een mooi nummer is het. Dit is Last Year. zou je niet zeggen dat ze 16 jaar is. Maar toch is het zo. De nieuwe single van Yara Beeks, Last Tear. We gaan naar 1991 en dat doen we met een nummer van Barbara Mandrell. Ze, het is niet het origineel wat zij eh, gaat zingen. Want in 1966 werd het door Percy Sledge voor het eerst uitgebracht. Maar dit is dus haar versie. Dus Barbara Mandrell en When a Man Loves a Woman. White album en die komt deze keer uit 1998. En is het album Wide Open Spaces van de Dixie Chicks. Ja, in 1998 heet ze nog zo, maar tegenwoordig gaan ze door het leven als The Chicks. Het, dit is het vierde album van deze band en eh, de platenindustrie in Amerika gaf dit album de status diamant omdat het wereldwijd 14 miljoen keer werd verkocht. Dat is nog aardig wat. In Australië stond dit album zelfs zes jaar in de top 20 en verder werden er twee Grammys voor het album uitgereikt. Je gaat naar de eerste twee nummers luisteren achter elkaar. There's Your Trouble en daarna Once You've Loved Somebody. Dit is het Nashville Spotlight Album. Nashville Spotlight album. school for life, baby. Yeah. it's no good to me. Signed, sealed, and delivered, a package containing my heart. I send Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. the coldest beer in town. Lazy boys for bar stools taps that don't run out. I'd have every kind of whiskey and that one red wine you don't like.